Drie uur. Frits Emmelkamp met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens hadden in 2017 een gemiddeld vermogen van ruim 28.000 euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bedrag is ruim 6.000 euro meer dan in 2016. De stijging komt volgens het CBS door de gestegen woningwaarde. Uit de cijfers blijkt verder dat 10% van de Nederlandse huishoudens... een negatief vermogen heeft van in totaal 51 miljard euro... Dat komt vooral doordat bij sommige huiseigenaren... de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Daarbij gaat het vooral om starters op de huizenmarkt. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Chrome 6-gedupeerden niet verhogen. Dat is besloten tijdens een extra raadsvergadering. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012... bij het onderhoudsbedrijf van NS in Tilburg heeft gewerkt... een schadevergoeding van 7000 euro krijgt... De ex-medewerkers vinden dat bedrag te laag... en eisen een bedrag van tussen de 20.000 en 40.000 euro. De slachtoffers zaten destijds in een reïntegratietraject... en werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek daar de kankerverwekkende stof Chrome 6 in verwerkt te zijn. De Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Ze zaten op een kleine, opblaasbare motorboot. De opvarenden, onder wie kinderen, zijn naar Dover gebracht... De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen... verstoppen zich in vrachtwagens, maar boten worden steeds populairder. Daarom hebben de Britten de controles op het kanaal opgeschroefd. De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer geboden worden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk... maar dat wil in Lelystad zijn eigen apparatuur neerzetten. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt vanuit het westen over het land. De minima liggen vannacht rond de 6 graden.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 Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viraal met de clip deze dag. Schat je drinkt dat je schijt hebt. We zeggen niets op te bewijs is. Ik vind het geil als je lacht. Je bakka is meer waard dan de nachtwacht.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 Druk, druk, druk, druk, druk, laat het regenen. Alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij. Ik laat het regenen. drup de Love to see you shine in the night like the dawn Zandvoort ook op internet.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 Guess I'm gonna miss you, though, but I gotta let her go. Spend this bitch a little go. Put my dick shit on the throat. A tu amiga en que fumemos como fumamos en la buena. Siempre andamos positivos, Esa es la forma shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living.